Opnieuw gaat het om een DDoS-aanval, zegt een woordvoerder. Het is niet mogelijk om te bankieren via internet en de mobiele telefoon. Gisteravond en vanmiddag kampte ABN AMRO ook al met zijn storing. Bij een DDoS-aanval wordt een website bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer... waardoor de server overbelast raakt. D66 roept gemeenten op om de koopzondag tot inzet te maken van de gemeenteraadsverkiezingen. Winkeliers en consumenten kunnen dan op 21 maart kenbaar maken of zij de winkels in hun gemeente op zondag open willen hebben of niet. D66-Kamerlid Paternotte vindt het raar dat er nog steeds gemeenten zijn waar winkels op zondag niet open mogen. Ondernemers die dat willen moeten volgens hem de kans krijgen. Coalitiegenoot de ChristenUnie wil de zondagsrust behouden, maar heeft er geen bezwaar tegen als de koopzondag een verkiezingsonderwerp wordt. De Portugese politie heeft een inval gedaan in het ministerie van Financiën. Volgens Portugese media was de politie op zoek naar bewijs voor een verboden deal van minister Mario Centeno, de nieuwe voorzitter van de Eurogroep. Hij zou het bestuur van voetbalclub Benfica een fiscaal voordeel hebben gegeven en in ruil twee kaartjes hebben aangenomen voor een wedstrijd. Centeno heeft nog niet gereageerd, maar ontkende eerder al dat hij zijn favoriete voetbalclub gunsten heeft verleend. De Portugese premier Costa zegt dat de zaak nergens over gaat. Het is Anish Giri niet gelukt om het Tata Steel schaaktoernooi te winnen. De Nederlander verloor in Wijk aan Zee in de beslissende tiebreak van de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen. Die tiebreak was nodig omdat ze in het klassement gelijk waren geëindigd. Als Giri had gewonnen was hij de eerste Nederlandse winnaar van het prestigieuze toernooi geweest sinds Jan Timman in 1985. Het weer. In het noorden valt af en toe wat motregen. In het zuiden is het droog. Minima vannacht rond 8 graden. Morgen is het nog steeds zacht. Het wordt 9 tot 12 graden. Ochtends is het overwegend droog. Maar in de middag gaat het regenen.